Het is voor het eerst in 30 jaar dat staatsbosbeheer daarvoor toestemming krijgt. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis en bedraagt normaal gesproken zo'n 5% daarvan. Doordat huizen op de eilanden in 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden... gaat ook de erfpacht waarschijnlijk met honderden procenten omhoog. Lokale bestuurders zijn bang dat de Waddeneilanden nu een reservaat voor rijke toeristen worden. Verburg zegt wel dat Staatsbosbeheer de erfpacht niet in één keer met honderden procenten mag verhogen. De twee curatoren die gisteren zijn aangesteld bij DSB gaan vandaag verder met hun onderzoek bij de bank. Ze bekijken of er een doorstart mogelijk is, anders gaat DSB failliet. Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet duidelijk. Tot die tijd verkeren ook rekeninghouders bij DSB in onzekerheid. Ze kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen bij andere banken. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Om de wereldbevolking te kunnen voeden moet de voedselproductie de komende 40 jaar met 70% omhoog. Dat kan alleen als de ontwikkelingshulp voor agrarische projecten fors wordt opgevoerd, zegt de VN-voedselorganisatie FAO. De wereldbevolking zal tot 2050 toenemen van 6,7 miljard tot ruim 9 miljard. Maar door welvaartsgroei en verstedelijking neemt de behoefte aan voedsel nog veel sterker toe. Volgens de FAO wordt het door toenemende droogte in grote delen van Afrika en Azië steeds moeilijker om voedsel te verbouwen.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 up with